De finale van de US Open gaat tussen Rafael. Vorig jaar stonden Nadal en Djokovic ook al tegenover elkaar in de finale. Toen won de Spanjaard. In de halve finale van de vrouwen versloeg de Australische Samantha Stozer de Duitse Angelique Kerber. De andere halve finale gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams en de nummer 1 van de wereld Caroline Wozniacki. Het weer in de loop van de nacht wordt het overal droog en de temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Overdag eerst zonnig, maar later opnieuw buien en er staat een stevige zuidwestenwind.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 Het zware onweer dat gisteravond over het land trok heeft vooral in de regio Utrecht voor overlast gezorgd. Bij Bunnik kwam een boom vlak voor een trein op het spoor terecht. De trein en de bovenleiding raakten beschadigd. Op de snelwegen bij Utrecht stopte automobilisten op de vluchtstrook. Ze durfden niet verder te rijden in de stromende regen. In de regio waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Het onweer kwam bij Zeeland het land binnen en trok naar het noordoosten. Op sommige plaatsen in het zuidwesten telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. In Jemen heeft het leger de stad Sinjibar in het zuiden van het land heroverd op militante moslims. Dat zegt de regering van president Saleh. Er zijn berichten dat in de stad nog wel wordt gevochten. De havenstad Sinjibar werd bijna vier maanden geleden veroverd door islamitische strijders die banden zouden hebben met een tak van Al-Qaeda. Volgens Saleh hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten de aanvallen van het leger ondersteund, onder meer met verkenningsvluchten. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen het regime van Saleh die momenteel in Saoedi-Arabië is. Amerika is bang dat door de onrust Al-Qaeda zijn positie in het land kan versterken. In de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Het bouwwerk werd gevonden in het dorp Maasdijk toen een stuk riool